7 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een echtscheiding moeten ook opa en oma een omgangsregeling met hun kleinkind kunnen krijgen. Het CDA wil dat regelen. Op dit moment staat in de wet dat de grootouders moeten aantonen dat ze met het kind een persoonlijke band hebben. Die bepaling moet er volgens het CDA uit. Er moet juist expliciet in staan dat opa en oma recht hebben op contact en informatie. President Obama zegt dat Iran tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen en internationaal toezicht erop moet toestaan. Pas dan kan er sprake zijn van een historisch akkoord. Maar omdat Israël niks voelt voor een akkoord zijn de kansen erop niet erg groot. Premier Netanyahu houdt vandaag een omstreden toespraak in Amerika waarin hij stelling neemt tegen de onderhandelingen met Iran. De eerste twee fabrieken waarin Syrië chemische wapens maakte zijn ontmanteld. De OPCW verwacht dat deze zomer alle twaalf fabrieken zijn vernietigd. Het zijn vijf ondergrondse locaties en zeven vliegtuighangaars. In de ondergrondse fabrieken wordt een op afstand bedienbaar controlesysteem geplaatst... om in de gaten te houden of Syrië het werk niet hervat. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop opgepakt. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die eergisteren is ingegaan. De wet stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. Ook in Noord-Brabant deed de politie invallen. Hondenbezitters moeten uitkijken voor gebakken sponsen. Regionale media brengen meldingen daarover uit onder meer Almere, Hengelo, Den Haag en Katwijk. Stukjes spons worden in vet gebakken en zijn daardoor een aantrekkelijk hapje voor de hond. Omdat de spons in de maag uitzet kan een dier er dood aan gaan. Of er echt dierenbeulen actief zijn is volgens de politie lang niet altijd te achterhalen. Dan nog het weer. In de kustprovincies mogelijk nog een bui. Het is 1 tot 4 graden. Mogelijk wat vorst aan de grond. Overdag eerst veel bewolking. En vooral in het zuiden valt er wat regen. Later op de dag ook wat zon. Het blijft stevig waaien uit het westen en het wordt 6 à 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg 4 kilometer.